Het was sinds gisterochtend verstoord door brand in een schakelkast. Een leden koperdief die was geëlectrocuteerd. De reparatie van de schakelkast was eerder klaar dan verwacht. Het weer bewolkt met een stevige zuidwestenwind en in het noorden kans op een bui. Later in het midden en zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen Everdingen en Gorkum. En op de A28 Utrecht-Zwolle. Daar staan ze tussen de knopen de Rijnsweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Zo'n 50.000 fans gingen na de 3-1 winst tegen Manchester United de straat op. Een aantal van hen gooide onder meer met flessen en ging op de vuist met de politie. Daarbij zijn zeker 89 gewonden gevallen, onder hen ook 18 agenten. Pas na twee uur vechten werd het weer wat rustiger. De wedstrijd was ook de laatste voor de 40-jarige Nederlandse keeper Edwin van der Sar, die met Manchester dus verloor. Het dodental als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is opgelopen tot 142. Er zijn nog 105 vermisten. Het is vandaag precies een week geleden dat ongeveer een derde van de stad werd weggevaagd. De gouverneur van Missouri heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. President Obama brengt vandaag een bezoek aan Joplin. In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft Mohammed bin Hammam uit Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter Sepp Blatter is nu nog de enige kandidaat. Bin Hammam moet net als de Zwitser Blatter voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie. Op zijn website zegt Hammam dat hij door die beschuldigingen is geraakt en teleurgesteld is. In Venlo is de coalitie van CDA, VVD en PvdA gevallen. Oorzaak is oneenigheid over een nieuw multifunctioneel complex waarin ook het stadion van voetbalclub VVV moet komen. Het college van BNW besloot deze week tot een bijdrage van 37 miljoen euro in de bouwkosten. Maar doordat coalitiepartner PvdA tegen dat voorstel stemde ontstond de breuk in het college. Het treinverkeer bij Antwerpen rijdt weer volgens schema. Het was sinds gisterochtend verstoord door brand in een schakelkast. De brandweer vond een overleden koperdief, die was geëlectrocuteerd.